Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental in een nachtclub in de Dominicaanse Republiek is opnieuw opgelopen. Maandagavond stortte het dak in tijdens een optreden. Er zijn nu 98 slachtoffers geteld, onder wie de zanger die op het podium stond... een bekende oud-honkballer en een Dominicaanse gouverneur, zegt correspondent Boris van der Spek. Het heet ook echt Jet Set en het is een eh, best wel populaire nachtclub in eh, Santo Domingo. Eigenlijk al decennia lang een begrip op dat eiland. Een plek waar grote concerten worden gehouden, waar veel beroemde mensen op afkwamen. Dus ja, het is echt een eh, enorme ramp geweest. Het dodental kan nog verder oplopen, want veel mensen liggen nog onder het puin. Waardoor het dak van die nachtclub instortte is nog niet duidelijk. De BTW op stroom zou omlaag moeten. Dat zegt de Consumentenbond vandaag in de Telegraaf. Op die manier blijft elektriciteit betaalbaar en het is ook eerlijker, vindt de bond. Huishoudens en ZZP'ers betalen nu een hoger tarief dan grote bedrijven. Dat ligt per kilowattuur stroom wel 32 keer zo hoog. En Chinese spullen zijn vanaf nu een stuk duurder in Amerika. Vanochtend zijn daar importheffingen ingegaan van 104 procent. Dat zou eigenlijk veel minder zijn, maar ja, China kwam met tegenheffingen. En daarna deden de Amerikanen er nog een schepje bovenop, zegt correspondent Simone Tukker. Zo gebruikt Trump nu China eigenlijk als eh, voorbeeld van hoe het niet moet sla je terug, dan eh, slaan wij je nog veel harder terug. Dat zou bij ons ook kunnen gebeuren. Voor de EU is een tarief aangekondigd van 20 De Europese Commissie komt later vanochtend met een reactie daarop. En op steeds meer campings hoef je niet meer met je wc-rolletje onder de arm naar een toiletgebouw. Glampen is bezig aan een opmars, kamperen, maar dan luxe. Bij deze camping in Beekbergen wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan privé-sanitair, ziet verslaggever Jeroen Schutijzer. Nou, dit is het dan. Ja, van alle gemakken voorzien. Een mooie stortdouche, mooi toilet, mooie wastafel, eh, genoeg spiegels om jezelf te bekijken. Als je dat zou willen. Ja, ja, ja. 25 euro per nacht extra. Ja, klopt. Dat wel. Dat wel, ja. Je hoort de graafmachines op de achtergrond nog rijden. Volgende week moet alles klaar zijn. Het kampeerseizoen begint met Pasen. En het weer nog. De dag begint met wat wolken. In het noordwesten blijft het ook grijs, maar op andere plekken trekt het open. En is er vanmiddag opnieuw veel zon. Het wordt maximaal 10 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe eigenlijk hetzelfde als altijd op woensdag. De wegen zijn gevuld, maar enorm veel vertraging heb je niet echt. De file met de meeste oponthoud in de regio kun je terugvinden op de A10, de ring van Amsterdam.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 Down the road I go. Down the road I go. darling train out, I ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De aandelenbeurzen in Azië zijn door de nieuwe Amerikaanse importheffingen opnieuw gedaald. Sinds vandaag geldt in de VS een heffing van 104% op Chinese producten. Dodental door het instorten van het dak van een nachtclub in de Dominicaanse Republiek is opgelopen tot zeker 98. Meer dan 160 mensen raakten gewond. Maandagnacht kwam het dak naar beneden, waardoor is niet bekend. Meer dan de helft van de anderhalf miljoen longpatiënten gebruikt medicatie die slecht is voor het klimaat. Ook zijn er zorgen over PFAS die door het gebruik van de astmapuffjes in het milieu belanden. Het weer, eerst bewolking, later steeds vaker zon. En het wordt vandaag 12 tot 17 graden. Het ritme van Zandvoort, op 106.9. ZFM. like a monkey see, monkey do. Right beside a riverboat gambler. <laughs> float through my head. Say I wanna be a midnight rambler. but quickly the blood races through my right. Wish me love, a wishing well, to kiss and tell.